Praat met het NOS Journaal. In Zwaag in Noord-Holland woedt een grote brand bij een bedrijf dat bamboe verwerkt. Het bedrijf, Mozo International, is de grootste bamboeverwerker van Europa... en staat helemaal in brand. Het vuur is overgeslagen naar een tweede pand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd... met het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Bij de brand in Zwaag is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Premier Rutte vindt het geen ramp dat de EU-top in Brussel over de meerjarenbegroting is mislukt. De verschillen waren gewoon te groot, zegt de premier. Hij wijst erop dat bij het opstellen van de vorige begroting in 2012 de eerste gesprekken ook mislukten. En een paar maanden later was er alsnog een akkoord. De landen konden het nu onder meer niet eens worden over het gedeelte van de Europese economie dat naar Brussel moet. Tussen de eisen van Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden aan de ene kant... en de andere landen gaapt een gat van 75 miljard euro. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije moeten 50.000 inwoners van drie stadjes zoveel mogelijk binnenblijven in verband met een corona-uitbraak. Het openbare leven ligt zo goed als stil. Scholen, restaurants en andere openbare gelegenheden zijn voorlopig dicht. Het coronavirus is vermoedelijk verspreid door een man die net terug was uit China. Zelf is hij niet ziek. Gisteren waren drie mensen in Italië besmet. Inmiddels zijn het er 19. Niet alleen in Lombardije, maar ook in de regio Veneto. De kansen van RKC Waalwijk om zich te handhaven in de eredivisie worden steeds kleiner. De ploeg van trainer Fred Grim werd thuis verslagen door Sparta met 1-0. Het doelpunt was van Patrick Joosten. RKC staat laatste. Sparta klimt door de zegen van de 11e naar de 9e plaats. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regen. Vrij veel wind, minimumtemperaturen 4 tot 8 graden. Morgen veel bewolking en wat regen of motregen.